Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Oekraïense leger heeft last van storingen in Starlink. Dat is het satellietsysteem van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk. De satelliet wordt, satellieten worden gebruikt voor communicatie en de inzet van drones. Volgens Oekraïne was er de afgelopen weken een catastrofale uitval van communicatie, vooral aan het front, schrijft de Britse krant The Financial Times. Soms ontstond er zelfs paniek. Een mogelijke oorzaak is een veiligheidssysteem dat moet voorkomen dat het Russische leger de satellieten ook gebruikt. Dat zou tot problemen leiden wanneer SpaceX niet op de hoogte is van de recente heroveringen door Oekraïne. Twee gemeenteraadsleden uit de Marokkaanse stad Berkaan zijn ondergedoken in Nederland. Dat meldt RTV Utrecht. Ze waren vorige maand met een delegatie uit hun stad op bezoek in Zeist... waarmee Berkaan een vriendschapsband heeft. Na afloop besloten de twee niet mee terug te gaan naar Marokko. Waar ze nu wel zijn is niet bekend. Berkaan ligt in het noordoosten van Marokko in het Rifgebied. Daar heerst al jaren grote onvrede over de slechte leefomstandigheden. Tien jaar geleden keerden twaalf gemeenteraadsleden uit Berkaan niet terug... na een werkbezoek aan een zusterstad in Frankrijk. Het schilderij Meisje met de Fluit, dat in een museum in Washington hangt... blijkt niet van Johannes Vermeer te zijn. Dat zeggen Amerikaanse wetenschappers na onderzoek. Er was al langer twijfel of het werk uit de 17e eeuw wel van de Nederlandse meester is... omdat het er niet goed genoeg uitzag. Uit analyse van onder meer het pigment... blijkt nu dat Meisje met de Fluit ruwer geschilderd is dan echte werken van Vermeer. Mogelijk is het van een leerling of een familielid. Desondanks blijft het schilderij wel in Washington hangen. Er werd ook getwijfeld over over het doek Meisje met de Rode Hoed, maar dat blijkt wel een echte Vermeer. Het weer. Vannacht trekt vanuit het westen een regengebied over.